Mark Visser met het NOS-journaal. In de Eredivisie is koploper Ajax uitgelopen op de concurrentie. De Amsterdammers wonnen in Heerenveen met 5-0. De thuisploeg stond bijna de hele wedstrijd met 10 man... na een rode kaart voor de Heerenveen-keeper. Eerder op de avond speelden AZ en Twente in Alkmaar met 2-2 gelijk. PSV verloor met 2-1 bij RKC. In de kerkrader kwam Feyenoord niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Roda. Rotterdam en Maastricht hebben afspraken gemaakt om drugsrunners harder aan te pakken. Via een zogeheten drugsrunnersvolgsysteem willen ze de daders op de huid laten zitten en voor de kleinste vergrijpen laten oppakken. Alle daden komen in een dossier dat voor allerlei instanties te raadplegen is. In Maastricht veroorzaakten drugsrunners veel overlast. Ze komen vooral uit Rotterdam, maar ook uit Gouda en Utrecht. De TBS'er die was ontsnapt uit een kliniek in Portugal, is opgepakt in Rotterdam. Waar precies en hoe is niet bekendgemaakt. De zedendelinquent van 29 ontsnapte anderhalve week geleden toen hij met zijn begeleiders in de buurt van de kliniek was. In augustus vorig jaar ontsnapten ook al twee TBS'ers uit de kliniek in Portugal. In Leeuwarden heeft de politie vanmiddag wilde acties gehouden. agenten reden in politiewagens stapvoets over de weg waardoor het verkeer vastliep. De agenten protesteerden tegen het CAO-voorstel van minister Opstelten. De wilde acties volgden op aangekondigde protesten van vanochtend. Opstelten en de, de, en de politiebonden zaten vanavond weer om tafel, maar een doorbraak die bleef uit. Het de vroeggeboren Argentijnse baby die door artsen was doodverklaard is 12 uur later levend teruggevonden. Toen de ouders afscheid wilden nemen in het mortuarium hoorden ze vanuit een kist een zacht gejammer. Het meisje ligt nu in kritieke toestand in een ziekenhuis, maar is volgens artsen aan de beterende hand.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 I kissed your mouth I felt the earth move In my hands Like the trembling heart Of a captive bird That was there at my command. And the first time ever I lay with you, I felt your heartbeat. so close to my own. And I knew our joy would fill the earth and last till the end of time, my love. The first time. first time terug bij Peaceful Radio, aflevering 771 uur 2. We zijn begonnen met Asher Queen met zijn cd East of East en het wordt weer een feestje op 23 juni, want dan bestaat het spiritueel lichtenhuis Manna Jocha uit Naaldwijk 15 jaar. En dat gaan ze dan met een vieren, met een concert van Asher Queen in de Oude Kerk in Naaldwijk. Het is ongeveer uh, iets meer of rond een uurtje rijden vanuit eh, onze regio. Maar dan hebben we wel weer een hele mooie avond. Kost 25 euro en het gebeurt allemaal in de Oude Kerk. Dat zei ik al. Ja, ik zocht even naar een adres, maar eh, dat krijg je volgende week van me. Veel luisterplezier. wel door. Uitgebracht door Malimba Records. En dit was eh, track 4. Listening to the River. Nou, ook al eh, krijgen krijg er al helemaal romantische gevoelens en gedachten bij. We gaan dit programma Peaceful Radio nummer 771 eh, gaan we afsluiten hierop op we met Yogi en zijn cd Evening Zen.